Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Frits van Eert moet twee jaar de cel in. De oud-topman van Jumbo is volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan omkoping en fraude. En van Eert werd ook veroordeeld omdat er tonnen contant geld in zijn huis werden gevonden. De rechtbank is dan van oordeel dat er geen andere conclusie mogelijk is... dan dat, dan dat van het aangetroffen geldbedrag een deel van 427.607 euro 60 cent... uit enig misdrijf afkomstig is en dat Van Eert dat ook wist. De rechtbank acht dus ook het witwassen wettig en overtuigend bewezen. De straf valt zwaarder uit. Het OM eiste eerder twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Het is druk bij de rechtbank in Utrecht. Want daar dient het kortgeding van Vitesse... waarin de club vecht om te blijven bestaan. Verslaggever Marjolein Hogervorst is erbij om te kijken... of de supporters in een goede afloop geloven. Nou, geloven is een beetje een groot woord, denk ik. Ook hier weten ze echt wel dat de club er slecht voor staat... en dat het kantje boord is. Maar ze hopen het allemaal wel van harte. En dus zijn ze inderdaad in grote getalen deze kant opgekomen. Eh, er staan hier honderden supporters, fans, oud-spelers, maar bijvoorbeeld ook oudtrainer trainer John van der Brom. Vorige week besloot de KNVB de licentie van Vitesse af te pakken... omdat de club volgens de bond jarenlang niet eerlijk is geweest over de financiële problemen. Als het bij de rechter slecht afloopt, dan eh, kan Vitesse niet nog een keer in beroep gaan. Morgen weten we het, want dan is de uitspraak. Nederland moet zich beter voorbereiden op een eh, grote landelijke stroomuitval. De 25 veiligheidsregio's in ons land zijn daar verantwoordelijk voor. Maar volgens de inspectie heeft meer dan de helft van de regio's geen noodplan liggen voor als de stroom uitvalt. Volgens de inspectie is dat wel belangrijk. Eerder dit jaar was er een stroomstoring in Spanje en Portugal. dat zou ook hier kunnen gebeuren. De politie zoekt een man die op sportscholen in Amsterdam en Den Haag dure horloges heeft gestolen. Hij kocht een dagpas en brak kluisjes open waarin bezoekers hun Rolex hadden neergelegd. de waarde bedraagt volgens de politie 70.000 euro. Het weer, behoorlijk wat zon. Later zijn er meer wolken met vanavond kans op regen. Tot die tijd droog bij 23 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDW. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Badhoevedorp 6 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is maar één rijstrook open.